Al moet er volgens diezelfde raad nog wel worden gekeken of de ban tijdelijk of voor altijd is, vertelt verslaggever Nando Kastelein. Ja, het betekent dat het hele circus waar we al een paar maanden in zitten eh, opnieuw begint eh, en nog een tijdje gaat duren. Facebook krijgt zes maanden de tijd om hun huiswerk opnieuw te doen. Om te kijken hoe moeten we de regels die we hebben toepassen en moeten we daar dingen in veranderen. Trump heeft al gezegd dat hij vindt dat sociale mediabedrijven een politieke prijs moeten betalen. In Sittard zijn drie mensen, waaronder twee minderjarigen, opgepakt voor een overval midden op straat. Daar werd een man met een stok geslagen, bedreigd met een mes en vervolgens beroofd. Hij is naar het ziekenhuis gebracht. Agenten in Amerika hebben na zes maanden een vermiste vrouw gevonden in de bergen. Ze woonde in een tentje en hield zichzelf in leven door gras en mos te eten. Ook dronk ze uit de rivier. Volgens vrienden en familie had de vrouw waarschijnlijk psychische problemen. En dat we nog lang niet klaar zijn met de huizencrisis wordt in Amsterdam maar weer eens pijnlijk duidelijk. Een koper heeft daar een hokje van 27 vierkante meter gekocht voor dik 2 ton. Bizar, vindt deze huizendeskundige. Dit is een duur fietshok voor 215.000 euro. Maar goed, dan woon je wel in Amsterdam. Je hebt geen buitenlucht, buitenlicht, als je, als je hier een gordijntje hangt. Je betaalt 1100 euro erfpacht. En het is nog steeds een bedrijfsgebouw. Het is nog niet omgezet, dat moet je zelf doen. En wat denken de Amsterdammers zelf dat dit zogenoemde fietsenhok kost? Het is eh, drie keer niks, maar ik denk dat het toch voor eh, drie keer heel veel gaat. Het is wel hoog. Keukentje, douche achterin. Uh, eh, 4,5 ton. Ik denk uh, 3,5 ton. Ja, nou ja, net een beetje minder dus, ruim 2 ton. Maar het is al meteen verkocht en wel boven de vraagprijs. Het weer vanavond is het op de meeste plekken droog.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 Shovel 16 tons, a number nine coal. That farm foreman said, well, bless my soul. Bless my soul. Bless my soul. Some say, that a man's made of muscles and blood. Muscles, blood, skin and bones. With a mind that's weak and a back that's strong. Working out so to the company style. driving rain. Fighting trouble's been my middle name women step aside. lot of men didn't, and a lot of men they died. See me coming, see me coming, see me coming. Step aside. lot of men. I got some Japanista! store. Inmiddels alweer bijna tien over zeven. Het origineel... Eh, werd ooit opgetekend door Ernie Tennessee Ford. 16 tons hoorde je van eh, Lipbone Redding. Welkom terug, tweede uur dus van het programma Grasduinen. Tot 8 uur eh, vanavond ben ik nog bij je. Straks nog muziek van Steve Spacek en eh, Gil Scott Hearn. Daarnaast natuurlijk de mini-concertagenda. Ik ben een beetje door de concertagenda gegaan van Paradiso, de Melkweg en het patronaat. Om te kijken of er al wat leuks geboekt wordt. Nu alle podia weer een beetje langzaam open gaan. En uh, nou, inderdaad, dat gebeurt. Dus dat hoor je straks. Uh, uh, wat nu? Oké, okay, ja, laten we doen... Het, eh, als we het dan toch over concert hebben... laten we dan ook een leuk live plaatje draaien. Kunnen alvast een beetje in de stemming komen. De jou niet nice, man. Erica Badu, Tyrone. Sisters, how y'all feel? Brothers, y'all alright?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 Yeah. saxofonist Eddie Harris, hoorde je. Heeft ooit eh, dit nummer dronken opgenomen. Eh, nou, dat klinkt dan ook zo. En noemt het dan ook uiteindelijk uh, Drunk Man. Eddie Harris dus van zijn album Excursions. Daarvoor Donald Byrd en Think Twice. Eh, we kennen het origineel, nou, althans, ja, het origineel was van eh, Gloria Jones eh, uit 1974. Die bracht er een Motown-achtige versie van. Softwell daarentegen, die werd er echt wereldberoemd mee. En krant Magneto doet zoveel jaar later, en wel nu, nog een poging. Tainted Love. Dat was dus van eh, Gloria Jones uit 1964. En eh, dit is van uh, Magnetto Magneto. Die doen het nog dunnetjes over Tainted Love. Als ik naar buiten kijk is het nog steeds... nou, het ziet er zon uit. Ik denk wel dat het koud is helaas, maar... dit weekend wordt het mooi weer, gelukkig. Ehm, tot 8 uur nog het programma Daarna nemen de computers het weer over hier bij ZFM. Nu ehm, Steve Spacek, Roll a Radle. Thank you. away. mama left me when I was quite young. When I was quite young. Blackwax hoorde met Under Road Again. Het is even na half zeven. Tijd is voor een, eh, de korte muziekagenda hier eh, in het programma Grasduinen. Elke week een paar tips. Eh, waar kun je heen en wie zijn er inmiddels alweer bevestigd... nu alle podia weer uh, langzaam opengaan. Het patronaat in Haarlem, 26 augustus. De formatie Bruut met Anton Goudsmit op gitaar. Misschien wel de beste gitarist van Nederland. Sowieso de meest vrolijke en vrolijkste... Nee, vrolijke, sorry. Ehm eh, en ze gaan surfen, oftewel surfmuziek uit de jaren 60. 26 eh, september, Hans Dulver, vorig jaar 80 geworden. Still Going Strong dus, 26 september in de Patronaat. Dan in de Paradiso, dat is een kort bruggetje. Dochter Candy, net bevestigd. Sex, Candy en Rock'n'Roll, 30 augustus. Twee shows op één avond. En My Baby, fantastische live show, altijd. 10 september. Eh, daarna 17 oktober, Koi Wong. Heb ik vorige week wat van gedraaid. Eh, absoluut een aanrader. En eh, vanavond stond gepland in de Paradise Noord... de James Hunter Six. Dat is een Britse, Brit, Britse rhythm and blues band. En een troubadour met een waanzinnig stemgeluid. Absoluut een feestje dus. Maar doe rustig aan. Deze is verplaatst naar volgend jaar. Melkweg dan nog tenslotte 660 uit Nieuw-Zeeland. Zijn razend populair in hun, in hun thuisland. En denk aan zomerse pop en soulsongs met Maori-invloeden. 21 november. Daarna meester gitarist Joe Satriani 15 april volgend jaar. En zoals er vaak al gemeld, eh, Arle Parks 9 december aanstaande in de Melkweg. Tot zover de concertagenda. you're all so inmiddels kwart voor acht geworden. En je hoorde In the Morning van eh, Natural zelf. Eh, de volgende plaats zag ik wel leuk verhaal. Eh, Terry Collier is de man die ik zou ik ga draaien. Is een Amerikaanse soul, folk en jazz artiest. En in, vooral in de jaren 60 en 70 actief. Maar stopte ermee in de jaren 80 bij gebrek aan populariteit. En had geen behoefte meer en ging aan de slag als eh, computerprogrammeur. Helaas voor hem werd hij ontdekt in de jaren negentig door de acid jazz scene. Op zich niet helaas, want eh, daarmee groeide natuurlijk zijn populariteit. Eh, en kwamen ook zijn albums werden opnieuw heruitgebracht. Alleen de mensen op de universiteit die vonden het een stukje minder. Want die waren niet bekend met zijn dubbel leven en daardoor werd hij ontslagen. Eh, op zich voor hem niet zo heel slecht. Want eh, zijn comeback eh, was ook echt serieus. En daarna ging hij vooral optreden. Heeft nog een aantal albums uitgebracht. En is uiteindelijk succesvol geworden. Je gaat luisteren naar Look At Me Now, Terry Collier. understand. So I've got to show them I can take it, yeah. I've got to show them I can be a man. Still there's some things that never ever appeal to me. Like standing out in front of the crowd. The people, just you wait and see. I'm gonna give you reason to be proud. I'm gonna make it someday. I'm gonna make it somehow. say just a dreamer, and she's right about me, I suppose. But I could never, never, never be a schemer. I don't know the things a schemer knows, but I do know there's a better day coming up soon. And baby, just you wait and see. I find us a light in this darkness, if you just have faith in me, I'm gonna get someday. Ja, blijf ik een mooi verhaal vinden. Dat je collega's het niet weten en dat je dan uiteindelijk ontslagen wordt... terwijl je zo'n groot artiest bent en zo'n ontzettende comeback eh, heeft, eh, eh, kon maken. Hij ontving zelfs nog een prijs van de Verenigde Naties... in de categorie voor de artistieke bijdrage voor de wereldvrede. Terry Caljedes. Ehm, zo direct de spoken word van Tom Jones van zijn nieuwe cd. maar nu eerst nog even Gil Scott-Heron, de Get Out of the Ghetto Blues. get out of the ghetto blues. I know you think you're cool. Lord, if they bus your kids to school. you think you're cool just cause they bus your kids to school. But you ain't got a thing to lose. You just got to get out of the ghetto blues. sex. You done told me you think you're cool because you're getting too welfare checks. Trying to fight that, get out of the ghetto blues. What it is, what it is. catch in the rent. I know, I know you think you're cool. Just cause you shooting that stuff in your arm. Gil Scott Heron hoorde je met The Get Out of The Get Out Blues. Ik draai hem iets eh, voortijdig weg, maar voor excuus. Maar ik wilde Tom Jones... Uh, als het even kan, bijna in zijn geheel eh, draaien. zelfs dat lukt me al niet meer. Talking Reality eh, Television Blues. Zijn ode, althans zijn eh, afgeven eigenlijk op de televisie in Amerika. En wat het ons gebracht heeft, en dat eindigde vooral in, in Donald Trump natuurlijk. Maar luister vooral naar wat hij zelf te zeggen heeft. Tom Jones. Tot volgende week. Dan ben ik weer terug met het programma Gastduinen. En verder nog veel plezier hier op CFM. Maak er een mooi weekend van. sing you a song about a crazy old world that's coming along. Till one day, some fool made the decision to turn on the television. Of course, radio reported we'd all ignore it. Paper said we'd have no time for it. But before you knew it, you knew Milton Berle we all had a new escape from the world. All tuned in before too soon, we were watching a man walk on the moon. He made it look as easy as driving a car. Video killed the radio star. I got the talking blues. to do. All you gotta do is rhyme a line or two. Rhyme a line or two, and then you don't even have to rhyme again. See? I can say anything I want to now. Well, you know, within reason. a sitcom catchphrase game show nation. Television soon defied explanation. As the situation took to such a degree that eventually we all heard about cable TV. Of course, free TV news swore we'd ignore it, that the average family could never afford it. But again, they were wrong, eventually. Everybody wanted their MTV. We were all tuned in, but now the shock was watching a kid do a thing called the moonwalk. Sliding backwards, really, was eventually too far. Reality killed that video star. I got to talk the blues. assembled at first, it was hard to foresee the impending collision with reality. But it soon seemed TV turned on itself when the real world came on like it was something else. Of course, actors all acted like they weren't flawed, hoping eventually that we'd all get bored. But one after another, we pretended not to act as we hurtled ever forward towards alternative facts. Then a show called The Apprentice came on, and pretty soon, an old man with a comb over had sold us some more.